7 uur. Dit is Maud met het NWS Journaal. De Duitse bondskanselier Merkel wil dat de Europese Unie een vluchtelingenakkoord sluit met Tunesië en Egypte, dat vergelijkbaar is met de deal met Turkije. De nieuwe deal moet het makkelijker maken om vluchtelingen die geen recht hebben op asiel terug te sturen. In maart spraken de EU en Turkije af dat bootvluchtelingen die op Griekse eilanden aankomen meteen worden teruggestuurd. De grootste bank van Duitsland is flink onderuit gegaan op de beurs van Frankfurt. Het aandeel van de Deutsche Bank verloor 7,5 en heeft nog nooit zo laag gestaan. Het aandeel is dit jaar gehalveerd in waarde. Vooral de laatste weken gaat het hard. Dit weekend zei bondskanselier Merkel nog dat staatssteun voor Deutsche Bank uitgesloten is. Het concern heeft al een tijdje problemen, onder meer door fraudezaken en dreigende miljardenclaims vanwege gerommel met hypotheken. In het Mauritshuis in Den Haag hangen de komende maanden 22 Nederlandse schilderijen uit de collectie van het Britse Koningshuis. Het gaat om werken als schilders van Jan, zoals Jan Steen. De verzameling van de Britse Royals is een van de belangrijkste en grootste kunstverzamelingen in de wereld. De collectie wordt nog altijd beheerd door Queen Elizabeth zelf. En een deel van het centrum van Utrecht is een tijdje spekglad geweest door frituurvet dat uit een tankauto was gelekt. Vooral op de Oude Gracht gleden veel fietsers uit. Maar ook op het Domplein was het vanochtend glibberen. Volgens RTV Utrecht was het frituurvet net opgehaald bij horecabedrijven. Inmiddels is op gladde plekken zand gestrooid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer vanavond en vannacht klaart het verder op. Het koelt flink af. Morgen mogelijk een buitje in het westen. verder zo goed als droog. Vooral in het oosten schijnt de zon geregeld. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het tussen de 17 en 22 graden. Vanaf donderdag wat wisselvalliger.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 Kees de Haan met country muziek voor iedereen. see disappointed by the way you look at me. And I'm sorry. because just because I'm a woman. Now a man would take a good girl and he'll ruin her reputation. But when he wants to marry, well, that's a different situation walk off. because I'm a woman. Bij ons zijn ze totaal onbekend, maar inmiddels bij mij wel. Zo aan het eind van de zomer nog wat zonnige klanken die binding hebben met de ranchera en de Tex-Mex muziek. De songs worden vertolkt door Sparks, een meidengroep uit Mexico. Just Because I'm a Woman kennen we allemaal van Dolly Parton. Nu werd deze song gezongen door Veronica, een van de dames uit de groep. Vervolgens krijgen de dames steun van Lorenzo Antonio in Key Bonito es Santa Fe. Ook hij is een icoon in Mexico. Waarna Sparks besluit met hun versie van Jealous Heart. Het is een feestelijk begin van de tweede uur. Santo es hasta qué maravilloso que es. Con hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas. Casi Casimiro ese padre del lugar. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café. Qué bonito es Santa Fe, qué maravilloso que es. Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas café.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 Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubriek De Sterren van Toen. Natuurlijk ook de cover van de week, vertolkt door Bernie Williams. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Cody Jinks heeft nauwelijks woorden nodig om te laten horen hoe goed hij is. Onzin natuurlijk, maar de titel van de song luidt No Words. Vandaar deze introductie. Laat Cody maar schuiven. Als het aan mij ligt, gaan we nog veel horen van deze klasbak. changed. I guess that comes with age. I don't believe there's good in every man like I did back then. I may drink more than I should see me on the floor. Spend my lifetime in this cage I've built around me. on the door. no words, you ever say how much I need. if much without me. And that's why I just can't find the words. De Time Jumpers zijn er met een nieuwe album Kid Sister. En je zou het als een eerbetoon kunnen beschouwen aan de onlangs overleden zangeres van de groep Dan Sears. Vince Gill neemt de titelsong voor zijn rekening. Een juweeltje. Real Country I'm not sure I know how tell Oh, not you? All the miles left without you around, man, they're sure gonna sting. Jesus is waiting with his arms open wide. Oh, he'll sound amazing with you by his suffer on that beautiful Voor de vertolker van de cover gaan we naar Zuid-Afrika en ontmoeten daar Bernie Williams. Eens luisteren hoe hij het ervan afbrengt met de vertolking van Bruce Springsteen's Tougher Than The Rest. De cover van deze week. Zoals je weet wordt er niet alleen country gemaakt in de States, maar ook in tal van landen daarbuiten. Net waren we al op bezoek in Zuid-Afrika en nu gaan we naar Australië, want ook daar komt Puiken Country vandaan. You're Looking at Country is een song van Kate Link en zij is afkomstig uit Down Under. van de maand. Marty Stewart is genoegzaam bekend. Toch is hij er nooit in geslaagd nummer 1 in te scoren. Een van zijn mooiste songs, Tempted, bleef in 1991 steken op een vijfde positie. In 1992 evenaarde hij deze score bijna met Burn Me Down. Uiteindelijk kwam deze song niet verder dan nummer 7 in de top 10. There's a girl trying to steal my heart, and I'm tempted. Even though she could tear it apart, I'm tempted. time she looks my way, I'm tempted. Just a little more every day, I'm tempted. It's so hard. tempted Crossroads, Kees De Haan. Touch me, turn me on, and burn me down. Your lips hold oh, a wild desire and give a kiss like the devil's fire. Your kind of love could burn a town. Oh, touch me, turn me on, and burn me down. Your touch brings me to my knees. You got me burned. turn me on and burn me down. Your wild love, I can't tame. Your kisses burn like flames. I go. crazy when you're around. So touch me, Turn me on and burn me down. Het nieuwe album van Elizabeth Cook heeft als titel Exodus of Venus meegekregen. Het is Cooks eerste, sinds zes jaar. Cook verloor in een mum van tijd een aantal dierbaren, maakte een scheiding door en zag haar zus worstelen met een revalidatie na een langdurige drugsverslaving. Elizabeth Cook viert op Exodus of Venus de contrasten tussen verdriet en vreugde, die ze niet alleen heeft meegemaakt, maar ook heeft overwonnen. Ze bereikt hiermee een totaal ander muzikaal niveau dan ze in Nashville gewend zijn. Straight Jacket Love. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Opnieuw een drietal songs van grote namen uit het verleden, die niet meer of nauwelijks actief zijn. Bobby Bear maakt zijn opwachting met Lorena. Brenda Lee is van de partij met haar versie van Kansas City. In lang vervlogen tijden heb ik haar nog eens mogen ontmoeten. Evenals Bobby Bear trouwens. Roy Orbison heb ik zien optreden, maar nooit ontmoet. Hij sluit het blokje met de Don Gibson song Lonesome Number One. The years creep slowly by, Lorena. Snow is on the grass again. The sun is sinking low. The music softly plays Lorena Happy sounds have left the day The music sad and low, Lorena Where it rang so loud and gay I hardly feel the snow, Lorena Cause I know this darkness soon will pass We'll sing our song again, Lorraine. You'll be in my arms at last. Yes, you'll be in. just can't come near. Just when love gets close, it always disappears. leden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Voor Kirk Bernard was Dan Washburn de zanger van South Mountain. Zijn single Miles on a Rocking Chair is net uit. Heet van de naald. I'm a smid and crafty Parked out on my porch, staring out at heaven, a million stars or more. You ride a shotgun, baby, there's no place I can't go. Like a summer breeze blowing free, it's just easy on my soul. Talking about love, talking about living, rocking back and forth without a care. Talking about Jesus. Talking about family. Talking about where we're gonna be in a hundred years. Me and you sweat love and tears. Putting miles on a rocking chair. by the sun and rain, sanded by the hands of time, just like me and you. We watched the storms of life go by, but we held on to the truth. I couldn't be any more at peace or closer to you. Talking about love, talking about living, rocking back and forth without a care. Jesus, talking about family, talking about where we're gonna be in a hundred years. Me and you sweat love and tears, putting miles on a rocking chair.